Door begens met het NOS-journaal. Opnieuw zijn in een woning van de Amerikaanse president Biden geheime documenten gevonden. Het gaat om zes stukken uit de periode dat Biden vicepresident was en uit zijn tijd in de Senaat. Het is niet bekend hoe gevoelig de inhoud is. Het is de derde keer in korte tijd dat er geheime stukken opduiken. Dat is pijnlijk voor Biden, want toen hetzelfde gebeurde bij zijn voorganger Donald Trump... had Biden daar stevige kritiek op. In Nieuw-Zeeland hebben de Sociaaldemocraten zoals verwacht Chris Hipkins gekozen als partijleider en daarmee tot nieuwe premier. Vrijdag was al bekend dat hij de enige kandidaat was om de opgestapte premier Jacinda Ardern op te volgen. Zij vertrekt, ze vindt dat ze niet genoeg energie meer heeft om een goede premier te zijn. In Tel Aviv in Israël zijn gisteravond opnieuw mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de radicaal rechtse regering van premier Netanyahu. Lokale media spreken van het grootste protest tot nu toe met zo'n 100.000 mensen. Ook oud-premier Lapid was bij het protest. De demonstranten zijn tegen de hervormingen die de regering wil doorvoeren. Die moeten ertoe leiden dat het Hooggerechtshof minder macht krijgt. Het is de derde week op rij dat er wordt gedemonstreerd. In andere steden in Israël werd ook geprotesteerd. De Haagse band Goldband heeft de popprijs 2022 gewonnen. De band krijgt 10.000 euro en een beeld van Theo Mackay. Volgens de jury had Goldband afgelopen jaar de grootste impact op de Nederlandse popmuziek... als soundtrack van de post-coronatijd. Met een eigen artistieke visie en succes onder een brede groep luisteraars. De grootste hit van Goldband is het nummer Noodgeval. Het weer, het is bewolkt. De komende uren kan het nog licht vriezen. Later vandaag vooral in het westen wat zon bij maximaal 4 graden. In Zuid-Limburg valt er wat sneeuw of natte sneeuw. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file voor de Koentunnel op de A10 Noord richting Den Haag en Rotterdam.